homoseksuele prins carnaval. De pastoor weigerde hem tijdens het carnaval de communie omdat de man openlijk homoseksueel is. Homoseksuelen en sympathisanten wilden in de Sint-Jan de mis bijwonen en ter communie gaan. In overleg met de bisschop was besloten geen hostie uit te reiken. Een deel van de bezoekers verliet zingend en boerroepend de kerk toen de plebaan van de Sint-Jan zei dat de hostie alleen bestemd is voor mensen die op een juiste manier hun seksualiteit beleven. Op de A270 bij Helmond wordt vandaag met een proef bekeken of spookfiles kunnen worden voorkomen. Spookfiles ontstaan door weggebruikers die plotseling remmen of van rijbaan veranderen. Voor de proef is een stuk van de A270 tussen Helmond en Eindhoven afgezet. TNO laat er 100 auto's rijden. Op de ene rijstrook rijden 50 auto's met apparatuur die reageert op gedragingen van medeweggebruikers. Op de andere rijstrook rijden 50 auto's zonder die apparatuur. Vooraan rijdt een auto met een rijgedrag dat spookfiles veroorzaakt. Eerder deze maand deed TNO al proeven op kleinere schaal. De A270 tussen Helmond en Eindhoven blijft tot 6 uur vanavond dicht. In het noorden van Frankrijk is een militaire topman opgepakt van de ETA, de Baskische afscheidingsbeweging. De man werd gearresteerd samen met twee andere ETA-verdachten. De ETA wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker 800 moorden. De afgelopen jaren zijn verschillende kopstukken van de ETA opgepakt. Aangenomen wordt dat daardoor de slagkracht van de afscheidingsbeweging is afgenomen. Het weer. Het KNMI geeft een waarschuwing voor extreem weer in Limburg en Noord-Brabant. Vanaf een uur of twee vanmiddag kunnen in die provincies zeer zware windstoten voorkomen tot rond 110 km per uur.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 En we begonnen dit uur met America met To The Border. Het regent vandaag, vandaar ook ICMC op je radio. It's a rainy day. It's a rainy and carry on, cause the sun will always shine. met uh, eh, Kid Cudi volgens mij. Memories hoorde je voorbij komen in de muziekboulevard vandaag. Met Andor Zandbergen tot aan twee, uur vandaag. Eh, wat hebben we nog meer in dit eh, mooie programma? We hebben wat bioscoopagenda, wat weer gaan we even besnuffelen. En wat Zandvoors nieuws en regionaal nieuws.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 Elmo's Fire hoorde je voorbij komen in de muziekboulevard vandaag. Met Anders en wel die van 28 februari 2010. Muziekboulevard Regio Nieuws. Goed even wat eh, lokale en regionale informatie. Er is onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van een artikel in het Haarms Dagblad van 16 februari jongsleden. Daarin wordt gesuggereerd dat de gemeente Zandvoort plannen zou hebben om de algemene begraafplaats te privatiseren. Dit artikel is niet juist en door de journalist is er geen wederhoor toegepast. De gemeente Zandvoort betreurt dit ter zeer en vindt het vervelend dat er onrust is ontstaan onder de Zandvoortse bevolking. Voor alle duidelijkheid, er is geen besluit genomen over privatisering van de algemene begraafplaats. Er wordt momenteel onderzocht, zoals de diverse andere beleidsterreinen van de gemeente, of er vanuit onder meer kosten- en of efficiëntieoverwegingen, deregulering en modernisering veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen en volgens de normale procedures. Het college heeft dat in de openbare vergadering van de commissie Raadzaken van TW februari jongsleden ook gezegd. De Haarlemse vestiging van IKEA gaat de komende jaren flink aan de weg timmeren. Het Zweedse concern wil haar woonwarenhuis in de Waardepolder met zo'n 10.000 vierkante meter uitbreiden. Daarmee zou de omvang van het bedrijf met een derde toenemen van 28.000 naar 38.000 vierkante meter. Op het huidige parkeerterrein wil het bedrijf een parkeergarage bouwen met 1600 plekken. De uitbreiding is nodig voor de gewenste marktpositie van IKEA in Nederland. IKEA wil groeien, stelt de woordvoerder van het concern. Dan gaan we even naar Overveen. De 255 bomen op het Marinehospitaalterrein in Overveen eh, mogen van de voorzieningenrechter gekapt worden door de gemeente Bloemendaal. De vereniging Marine Hospitaalterrein had een kort geding aangespannen tegen de gemeente om de kap op te schorten op straffen van een dwangsom van een miljoen euro. De voorzieningenrechter vond dat de VMHT de gemeenschap onnodige kosten had gejaagd... omdat alle bestuursrechtelijke, eh, bestuursrechtelijke procedures tot op de hoogste niveau al, eh, afgerond waren verklaard. De VMHT werd daarom veroordeeld tot betaling van driedubbele proceskosten. Wethouder Klokken Kokke heet die man, is blij dat alle obstakels van, eh, om het project in gang te zetten nu zijn weggenomen. En heeft er geen behoefte verder in te gaan op wat er gebeurd is. Burgers en organisaties hebben in ons land alle vrijheid zich te verzetten tegen gemeentelijke plannen. En de VMHT heeft dat volgens mij uitputtend en creatief gedaan kan liever in overleg dan via juridische procedures tot een resultaat willen komen. Al dus wethouder Kokke van Bloemendaal. Goed, eh, je hebt van die platen die eigenlijk gewoon eh, keihard moet draaien in, eh, bij dit weertype. Lekker regen, lekkere wind die er lang staat. En dan pak je de grote platenkoffer van Onder Zandbergen en dan zie je deze duel staan. Dit is op CFM Zandvoort, de Blue Tinsel Tinseltown is in the rain. zeg, onvoorstelbaar. De Bloenaal met Tinseltown is in the rain. Even kijken of het nog steeds is hoor. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert het weerbericht. Vanmiddag trekt een eh, laagdrukgebied eh, van zuidwest naar noordoost over het land. Het zorgt voor een eh, vrij langdurige periode met regen. Op veel plaatsen valt ongeveer 20 mm. De temperatuur loopt uit 1 van 6 graden in het noordwesten tot ongeveer 11 graden in het zuidoosten. In de middag en avond daalt de temperatuur geleidelijk overal naar een graad of 5. De wind komt afhankelijk op de meeste plaatsen uit richtingen tussen oost en zuid, meest matig tot kracht 4. Wanneer in de middag en avond de storing over land trekt, draait het naar het zuiden uit de wind, naar het zuidwesten tot west en neemt in het zuiden sterk toe. De binnenland wordt de wind vrij krachtig, in het zuidwesten en zuiden krachtig tot hard 6 tot 7 Zeer zware windstoten zijn dat, jawel. Tot zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar eerst meer muziek. Nou, voor de mensen die het morgen willen weten.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 Ja. Uit 1999 was dit een grote hit van Air, All I Need. this way. All I need's place to a part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me. I wish that I could cry about a de hockey, eh, ijshockeyfinale tussen Canada en uh, Verenigde Staten. Wat heeft in godsnaam met deze plaat te maken? Nou, de groep heet Five for Fighting en dat hebben ze afgeleend eh, van de ijshockey. Eh, ja. Als je straf krijgt, dan krijg je vijf minuten voor vechten. Ja, zo, zo zitten we elkaar. Superman, It's Not Easy, weten die plaat. Muziek Boulevard, regio nieuws. Goed, we hebben nog wat regio-informatie. Onlangs werden de cijfers van de, koning, eh, de politie Kremland over 2009 bekendgemaakt. Hieruit bleek dat Zandvoort ten opzichte van 2008 wat minder veilig is geworden. Werden er in 2008 nog 111 meldingen van geweld gemaakt. In 2009 waren dat er 122. Een verhoging van iets meer dan 10%. Onder geweld verstaat de politie bedreiging, mishandeling en straatroof. Uitgesplitst waren er in 2009 29 gevallen van bedreiging, 90 gevallen van mishandeling en werden er drie personen op straat beroofd. Verder werden er twee overvallen gepleegd, werden er 60 keer ingebroken in woningen, werd er 57 keer in een bedrijf ingebroken en vielen er gelukkig, net als in 2008, geen verkeersslachtoffers. Overigens waren er in de regio Kennemerland ten opzichte van 2008 negen verkeersslachtoffers minder te betreuren en bleef het aantal overvallen in de regio gelijk. Ruim 100 treinreizigers zijn woensdagavond gestrand tussen de NS-stations Overveen en Zandvoort aan Zee. De trein van 18 eh, uur vanuit Haarlem, net vertrokken uit Overveen, ontstond er in een treinstal door onbekende oorzaak kortsluiting. Er was enige rookontwikkeling, maar geen brand. Wel waren hulpverleningsvoertuigen van politie, ambulance en brandweer snel ter plaatse. Er zijn geen gewonden gevallen. De trein heeft zeker twee uur stilgestaan in het duingebied ter hoogte van de Tetrodeweg in Overveen, zo'n 200 meter van het NS-station. De deuren waren opengezet, maar de passagiers mochten de trein afhankelijk niet verlaten. Toen daarvoor toestemming werd verleend, zijn de passagiers lopend langs het spoor naar het NS-station Overveen gewandeld. En daar hebben de meeste vervoer weten te regelen via taxis of door naar huis te bellen voor een lift. Gedeputeerde mevrouw Driesen van Ruimtekoordeling overhandigde voor afgelopen maandag het eh, adviesrapport van de Taskforce Ruimtewinst aan wethouder Bierman van Zandvoort. Het advies is een praktisch handvat voor de gemeente om de ontwikkeling van de middenboulevard op te pakken. Ook sprak de gedeputeerde over mogelijke investeringsbudget van 5 miljoen euro om Zandvoort gezamenlijk tot de bladplaats van de metropoolregio Amsterdam te laten uitgroeien. Hierover moeten gedeputeerde staten en provinciale staten nog wel besluiten. <clears throat> excuses. In de toespraak van gedeputeerde mevrouw Driessen gaf zij aan dat de provincie de betrokkenheid met Zandvoort wil voortzetten. De komende periode willen we werken aan het opstellen van een gezamenlijke agenda om de badplaatsen een lift te geven. In de zin van een vaste facelift, maar ook in de zin van een stijging van op de ranglijst van aantrekkelijke badplaatsen voor de toerist. Natuurlijk de ruim 16.000 Zandvoorten zelf, al dus mevrouw Driessen. Goed, dit was het weer even.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 Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Miles a yacht across the bay. Drives a Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded. Superstars that know her name. She's a rich girl from the top of the food chain.